het Voor het eerst is iemand in Europa overleden aan het coronavirus. In Frankrijk bezweek een Chinese toerist van 80 aan de gevolgen van de ziekte. Hij was vorige maand vanuit de Chinese provincie Hubei naar Frankrijk gekomen. In Frankrijk zijn 11 besmettingsgevallen bekend. Wereldwijd zijn dat er bijna 64.000, de meeste in China. Bijna 1400 mensen zijn door het virus overleden. China komt met nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Iedereen die de stad Peking uit is geweest en weer terugkomt... moet 14 dagen in afzondering zitten. Ook moet iedereen laten weten waar hij of zij is geweest. In een aantal Mexicaanse steden is geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In Mexico-stad werd het presidentieel paleis besmeurd met het woord femicide-staat... wat verwijst naar de vele vrouwen die in Mexico worden vermoord. Zo'n 300 per jaar misdrijven worden zelden opgelost. Directe aanleiding voor de protesten was de moord op een jonge vrouw. Foto's van haar verminkte lichaam in kranten en op sociale media... leidden tot een golf van afschuw. De Mexicaanse werd vermoord door haar vriend. De Verenigde Staten gaan de importheffing op Europese vliegtuigen verhogen... van 10 naar 15 procent. Daardoor worden toestellen van vliegtuigbouwer Airbus duurder in de VS. Amerika en Europa voeren al jaren een juridische strijd... over de subsidies aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. Ajax neemt voor een recordbedrag een aanvaller over van Sao Paulo... melden Braziliaanse media. De 19-jarige Antonio Mateus dos Santos zou Ajax 20 miljoen euro kosten... maar de transfersom kan door bonussen oplopen tot 29 miljoen. Niet eerder betaalde Nederlandse club zo'n groot bedrag voor een speler. Het weer op de Wadden en langs de noordwestkust eerst nog wat regen. In de rest van het land bewolkt. In het zuiden en oosten ook af en toe zon. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het harder waaien.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 Ik ben vandaag eh, uw presentator. En ik word bijgestaan door... Bert Weilers, ook uit Zandvoort. En Jaap uit Haarlem. Ja. Eh, een mooi gemixt duo. We hebben een aantal mooie muziekjes voor u klaarstaan voor de zaterdagmiddag. Uh, uiteraard eh, jazz, want dat is het programma. Maar ook wat er een beetje tegenaan hangt. We hebben wat nummers uit de Great American Songbook. Hier en daar wat eh, crossover met verrassende zangers... uit eh, oorspronkelijk klassieke genre... die zich ook aan jazz en het Great American Songbook wagen. Dus voor ieder wat wils na de sportvelden bezocht te hebben op zaterdagochtend... of de boodschappen gedaan te hebben... Eh, wensen we u een hele prettige twee uur toe met uh, relaxte muziek. Eh, het volgende nummer wat we dan ook gaan draaien... is van een bekende artieste... over wie op dit moment een prachtige film loopt. We hebben het over Judy Garland... En u gaat nu luisteren naar het nummer Down With Love van de cd uit 1997, een verzamel-cd... want ze is natuurlijk veel eerder overleden... A Touch of Class. Judy Garland, Down With Love. You sons of Adam choose one. What do you see? Love sick, love lorn, love wreck, love worn, boo humanity. There'll be no peace on earth until this curse is wiped off from this love mad universe. Are we mice or are we men? Can't you see the light? Come, you fellow victims, let's unite. love the flowers and rice and shoes. Down with love, the root of all midnight blues. Down with things that give you that well known pain. Take that moon and wrap it in cellophane. Down with love, let's liquidate all its. A's and the B's and the V and E's. Down with eyes, romantic and stupid. En dat was Judy Garland. Eh, Down With Love. En u, merkte het al, we begonnen met Chad Baker, My Funny Valentine. En dat was natuurlijk vanwege gisteren, Valentine's Day. En daarom als tweede nummer ook weer een nummer over de liefde. Uh, trouwe luisteraars die weten dat ik een eh, ontzettende fan ben van de pianist Gene Harris... In mijn meeste programma's heb ik altijd wel minimaal één nummer van hem in de lijst staan. Zo ook vandaag. We gaan luisteren naar deze keer een solo optreden van Gene Harris. Gene Harris at Maybach, Maybach Hall. Eh, dat is een eh, concerthal in, eh, in New York. De en dat is een hele serie geweest. De Maybach Recital Hall Series. En in totaal hebben daar 46 jazzpianisten opgetreden... met een uh, soloconcert, waaronder dus Gene Harris. Uit dat concert gaan we nu luisteren naar Elephant Blossom Blues. was Gene Harris. Nou, de blues spatte er vanaf, denk ik. Eh, Bert, jij hebt ook een mooie playlist eh, meegenomen vandaag. Eh, wat heb jij als eerste klaarstaan? Ik heb Chad Baker. Die hadden we al een keertje. Van het album Chad Baker Sings uit 1954. Dit album is in 2001 in de, in de Grammy Hall of Fame gesteld Als zeer belangrijk album. En daar speelt dus, daar zingt Zet Baker voor het eerst op. En het nummer heet I Fall in Love Too Easily. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. school. Cause I've been fooled in the past. But still I fall in love too easily. I fall in love. fantastische stem toch, Chad Baker. Ik eh, had u beloofd eh, om eh, ook wat speciale dingetjes te doen, deze uitzending. we gaan dan ook nu luisteren naar een bekende Franse jazzpianist. bekend met name om zijn jazzbewerkingen van klassieke stukken. We hebben het natuurlijk over Jacques Lussier. Begeleid door Pierre Michelot op bas en Christian Garot op drums... gaan we luisteren naar het presto uit het Italienisches Concert in F-Doer... Bachwerker Verzeichnis 971, maar in de interpretatie van Jacques Lussier. onze vriend Jacques Lucier. Het kwam trouwens van eh, een eh, LP genaamd Playbach Live. En het was een opname uit 1965. En je kan dus ook op deze manier... artistiek vind ik nog steeds compleet verantwoord... Eh, met als basis een stuk van Bach daar met jazz helemaal op losgaan. Eh, inmiddels, eh, Bert, heb jij ook weer wat klaarstaan. Uh, wat gaan we beluisteren? Nou, we gaan naar, luisteren naar een gelegenheidsduo voor één plaat. Tony Bennett, Diana Kraal, die ook piano speelt. Het komt, komt van het album Love is Here to Stay.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 Eh, ik heb hier voor me liggen een eh, prachtig eh, Duits werkje. Namelijk een LP geheten De 20 Besten Big Band Hits van Max Gregor und Rias Big Band. Het is een opname op Polydor van 19 januari 2004 onder leiding, de bezielende leiding mag ik wel zeggen... van Max, Max Gregor gaan we luisteren naar Sea Jam Blues. dat was de big band van Max Gregor met C-Jam Blues. Eh, Bert, wat heb jij klaarstaan? Nou, ik heb iets van Shirley Horn. En ik denk dat het misschien iets te maken heeft ook met Valentijnsdag. Want het nummer heet Fever. Het is al eens een keertje door Peggy Lee gedaan. Ja, dat weet ik. Met eh, een fantastische opname is dat. Heel bekend met het beginnende bassolo. Ja. Eh, het album waar het vandaan komt heet The Main Ingredient uit 1995. En misschien ook wel een interessant detail is dat het is bij Shirley Horn thuis opgenomen in mei 1995 in Washington. Dus dat is het eh, huiswerk, zou ik maar zeggen. Oké, we gaan luisteren naar Shirley Horn. Never knew how much I love you.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 En eh, ik heb nu klaarstaan een nummer wat met name door de uitvoering van Miles Davis heel bekend is geworden. Namelijk Time After Time. Eh, maar ik heb nu een gezongen uitvoering klaarstaan... van niemand minder dan Placido Domingo... van zijn cd uit 1988, een CBS-cd... Greatest Love Songs... waarin hij begeleid wordt door het Royal Philharmonic Orchestra... We gaan dus luisteren naar Placido Domingo met Time After Time. Time after time I tell myself that I'm so lucky was Placido Domingo. Eh, Bert, jij bent weer aan de beurt. En mm, eh, wat is de volgende van jouw playlist? We gaan vandaag echt om en om. Ehm, Julie London van het album Around Midnight. Die zingt het eh, nummer Misty. Gecomponeerd door Errol Garner, bekende pianist. En Johnny Burke lyrics. En ook dit is weer een deel van The Great American Songboek. Judy London, Misty. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you realize how hopelessly I'm lost? That's why. I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I get misty and too much in love. foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty. prachtige uitvoering door Julie London van de Earl Garner Classic Misty. Tijd voor wat instrumentaals. Eh, ik heb van de LP Jordu een nummer klaarstaan. En eh, de hoofdsolisten op deze LP zijn Clifford Brown, veel te jong overleden natuurlijk. Fantastische trompetist, mooie toon. En drummer Max Roach. Eh, ze worden bijgestaan door Harold Land op de Noorsax... Richie Powell op piano en George Morrow op bas. Het is een opname gemaakt in Los Angeles op 6 augustus 1954. We gaan luisteren naar de klassieker Dahoud. En dat was Max Roach en Clifford Brown Dahout. Bert? Ehm, ik heb een, uh, een song van Mel Tormé... die ook wel eens bekend stond als The Velvet Fog. Die heeft een album gemaakt met de Marty Page Ted. Ik weet niet precies wat een Ted is, maar, maar maakt niet uit. Dit is, het nummer heet Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever seen two turtle doves, bill and coo? when they love. That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, one more kiss, and then we'll go flying off to birdland high in the sky up above, just because we're in love. Ba ba da ba da da do dee do, ba ba dee da do da.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 bat ba we ba da ba ba ba da ba ba ba because we're in love. Lullaby a birdland whisper low. One more kiss and then we'll go flying off to birdland high in the sky up above. Just because we're in love. Lullaby, lullaby. Lullaby of Birdland. stem altijd, er mee En een top begeleidingsband. Ik zag namen als Bud Shank en eh, nog een aantal bekenden... die eh, erin speelden. Mel Lewis op drums eh, en Bob Cooper op de Noor. Mooie begeleidingsgroepen. ja, het volgende wat ik klaar heb liggen, wat zou het zijn? Is het jazz? Is het easy listening? Is het close harmony? Nou, close harmony is het zeker. Ik heb het over een groep die in de jaren 70 met name eh, onder de bezielende promotie van Willem Duis... in Nederland zeer bekend is geworden. De Singers Unlimited. Een fantastische vocale groep eigenlijk eh, tredend in de voetsporen van de hilo's, waar ik mogelijk later in de uitzending nog een nummer van ga draaien. Eh, en opgericht door een van de Hilo-zangers Gene Perling. Eh, die alle arrangementen voor de, singles eh, voor de Unlimited schreef. En daarnaast uh, de baritonstem vertolkte. Hij werd terzijde gestaan door Bonnie Herman, sopraan... Don Shelton, tenor en Len Dressler, bas. Wat we nu gaan luisteren is eh, uit de uh, dubbel cd... de Complete A Cappella Sessions... opgenomen in Duitsland in juli 1971... in de MPS studios in Wielingen. En het nummer wat ik ga draaien is een original van Joni Mitchell... Both Sides Now. Rose and flows of angel hair And ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere.